naar de postcode van het gebied waarin de woning staat. Huiseigenaren hoeven zich straks ook niet meer te wennen tot de NAM... maar kunnen hun verzoek indienen bij het onafhankelijke instituut... Mijnbouwschade Groningen. Die verhaalt de kosten dan op de NAM. ProRail steekt de komende 10 jaar 3,5 miljard euro in de aanpassing en vernieuwing van bestaande stations en de bouw van nieuwe. Het geld moet worden opgebracht door het Rijk, provincies en gemeenten en de vervoerders zelf. In de afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de aanpassing van treinstations, maar volgens ProRail maakt de toestroom van nieuwe reizigers verdere uitbreiding noodzakelijk. Tientallen gasten van een hotel in Zaandijk zijn de afgelopen nacht geëvacueerd na een explosie. Waardoor die veroorzaakt werd is nog niet bekend. Een raam met sponning sprong uit het gebouw. Hoe groot de schade binnen is, is niet bekend. Op Burgernet is opgeroepen uit te kijken naar een donker man op een brommer zonder kentekenplaat. Het is niet duidelijk of hij iets te maken heeft met de explosie in het hotel. Lagere straffen dan verwacht voor de leiders van het paraplu-protest in Hongkong. Ze kregen celstraffen tot maximaal 16 maanden... terwijl op het vergrijp, het verstoren van de openbare orde... maximaal 7 jaar cel staat. De opstand in 2014 richtte zich tegen de Chinese overheid... omdat hij zelf een kandidaat voor het leiderschap van Hongkong naar voren schoof... terwijl vrije verkiezingen waren beloofd. Het weer, vanochtend nu en dan zon, maar geleidelijk raakt het meer bewolkt. Het is nog steeds erg zacht met 20 tot 25 graden. Aan het eind van de middag en in de avond kans op pittige buien...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 Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog wel langzaam... tussen Maarsen en Vinkenveen over 6 kilometer. Na A4 Den Haag-Amsterdam bij Amsterdam-Sloten 6 kilometer... met daar 10 minuten oponthoud. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen...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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden.